I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me. the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die. And I Wat een geweldig klein lied van de Beatles. And I Love Her uit 1964. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur met in en een paar leuke onderwerpen om een beetje bij te praten van wat er gebeurt en zo. Dus stay tuned. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent. We hebben muziek in de aanbieding van onder andere Colin Blunstone. Wat een mooie klassieker. I Don't Believe in Miracles. En dat in een week. Paul na The Passion. but I believe I'd run to you. go wrong. The bullet that shot me down was wrong. Your gun. The words that turn me round. laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. en glimlach dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket. En ik voel zijn hand op mijn schouder en zijn stem. Alles komt wel weer goed. Maar dat kan ik niet geloven. Want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief. Ik ben nu alleen en hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Ach, het komt toch wel vaker voor Straks komt je glimlach weer, ben je hem weer vergeten. Dat zegt iedereen in mijn omgeving, maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen drogen niet, dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te liefde is te zwaar om mee te dragen, want hij houdt niet meer van mij. Laat me alleen, zeur niet tegen mij. Ik mis hem, de wond is nog te vers. Als ik alleen ben, voel ik hem dichtbij. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen, alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand, iemand, iemand die gelukkig was en verloren. Begrijp wat ik bedoel. Laat me alleen. Wat een dramatisch lied eigenlijk hè, voor op de zondagmorgen. Maar toch wel weer lekker na alle Nederlandstalige muziek van een kwartiertje geleden. Rita Hovink een klassieker. En laat me alleen en Colin Blunstone voor met I Don't Believe in Miracles. Straks over een kwartiertje gaan we praten met Sven Stijnman. Hij is persvoorlichter bij Terre des Zom. En Herman de Bruin gaat met hem praten over grooming, ongewenste sexting, shaming, sextortion. Het zijn slechts een paar voorbeelden van online seksueel grensoverschrijdend gedrag waar kinderen mee in aanraking komen. En daar wordt over gepraat, want bloem, bloem, bloem, bloem, zegt de computer hier. Ouders praten daar te weinig over hoe het zit en wat je zelf kan doen als ouder. Dat hoor je zo meteen hier bij ZVL. she take it low.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 won't sit. Mm, she won't sit. I gotta give it to her. Terwijl het eh, wel lekker is hier in de studio. Mooie temperatuur vandaag. Ja, echt de zomer is een aantocht. Dat zie je onmiddellijk. Dat voel je ook in je lijf aan, op je huid als het ware. Um, luisteren wij naar prachtige muziek. En dat heeft alles met elkaar te maken. Ook al zou je denken van niet. Milo. Ayo Technology hoorde je. En The Judge. En Why Not Me hier bij ZVL. Straks dus gaan we het hebben over sextortion. Dan gaan we over grooming hebben. En dat kinderen daar slachtoffer van kunnen worden. En je als ouder daar toch echt iets tegen moet doen. Ja. En hoe, dat hoor je straks. Ehm, even kijken wat hebben we voor moois. Oh, eigenlijk wel iets moois voor zondag. En eigenlijk ook wel een beetje in het verlengde van The Passion. Luister mee naar Tex Ridder. Je kent het nummer natuurlijk wel van eh, een hele andere meneer. Meneer De Vries. En hier is de originele uitvoering van A Deck of Cards. Het spelkaarten. During the North African campaign, a group of soldier boys had been on a long hike. They came to a town called Bizerte. The next day being Sunday, some of the boys went to church. A sergeant commanded the boys in church, and after the chaplain had read the prayers, the text was taken up next. Those of the boys who had prayer books took them out, but this one boy only had a deck of cards, so he spread them out. The sergeant saw the cards and said, Soldier, put away those cards. After the services were over, the boy was taken prisoner, brought before the provost marshal. The marshal said, Sergeant, why have you brought this man here? For playing cards in church, sir. What have you to say for yourself, son? Much, sir, replied the soldier. The marshal said, I hope so because if not, I shall punish you more than any man was ever punished. The soldier boy said, Sir, I had been on a long march for six days. I had neither Bible nor prayer book. But I hope to satisfy you, sir, with the purity of my intentions. And with that, the boy began his story. You see, sir, when I look at the ace in my deck of cards, it reminds me there is but one God. The deuce tells me that the Bible is divided into two parts, the Old and the New Testaments. When I see the tray, I think of the Father, the Son, and the Holy Ghost. And when I look at the four, I think of the four great evangelists who preached the gospel. There were Matthew, Mark, Luke, and John. When I see the five, it reminds me of the five wise virgins who trimmed their lamps. There were ten of them. Five were wise and were saved, five were foolish and were shut out. When I look at the six, I know that in six days God made this great heaven and earth. And the seven tells me that on the seventh day he rested from his work and called it holy. When I see the eight, I think of the eight righteous persons God saved when he destroyed this earth. It was Noah, his wife, their three sons, and their wives. And when I see the nine, I think of the lepers our Savior cleansed, and nine out of the ten didn't even thank him. Of course, when I see the ten, I always remember the Ten Commandments the Ten Commandments that God handed down to Moses on the tablets of stone. And when I see the King, sir, I know there is but one King of heaven, God Almighty. When I see the Queen, I think of the Blessed Virgin Mary, the Queen of heaven, and the Jack our Knave is the devil. When I count the spots on my deck of cards, I find 365, the number of days in a year. There are 52 cards, the number of weeks in a year. There are 13 tricks, the number of weeks in a quarter. There are four suits, the number of weeks in a month, and 12 picture cards, the number of months in a year. So you see, sir, my deck of cards serves me not only as a Bible, almanac, but also a prayer book. j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour j'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie, on oublie tant le soir de tristesse mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais, et puis moins je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. C'est er is ook nog een eh, eh, dit Maar nu hoorde je Jean Gabin. En maintenant, je sais. En daarvoor Tex Ritter dus met de Deck of Cards uit, hou je vast, 1948. Zo auto. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ik kondigde het al aan. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ouders die met hun kinderen niet praten over online seksueel overschrijdend gedrag, daar weet om van alles van. De persvoorlichter is in de uitzending Sven Steinman. Sven, welkom. Goeiedag. Hi. Ja, jullie hebben weer onderzoek gedaan naar eh, ouders die niet met hun kinderen praten over dat seksueel over grensoverschrijdend gedrag. En hebben we het over uh, eh, digitale? Ja, het gaat over online inderdaad. Mm kijk, voor, voor heel veel kinderen is eh, de online wereld gewoon net zo echt als de offline wereld. Dat is gewoon één wereld namelijk. En um, ja, dat is ook even wennen voor, voor, voor ouders. Hè. Kijk, ik ben opgegroeid in een tijd dat er eigenlijk voornamelijk eh, offline was. Mhm. En dan had je misschien een computerspelletje wat je met een cassettebandje op moest starten. Ehm, eh, maar goed, dat is nu helemaal anders. alles is interactief online met andere mensen, ver weg wellicht. En ja, raad maar eens met, met wie je kind eigenlijk omgaat ja, de vraag popt dan op. Toen het niet eh, online was, eh, werd er toen wel over gepraat? Ik kan me voor herinneren dat er vroeger helemaal niet over gepraat werd. Nou ja, je had natuurlijk altijd wel het gesprek hè, van, van pas op voor eh, vreemde mensen die snoepjes mhm. uitdelen en dat oh soort zaken. Ja, dat was ja. Eh, let je een beetje op eh, als je over, de straat moet, gaat oversteken. nou ja, allemaal dat, dat soort, soort waarschuwingen kreeg je natuurlijk En, en eigenlijk die, die zinnetjes die er nu toen gebruikt werden, die willen we eigenlijk opnieuw gebruiken en nieuw inzetten. Maar dan met ja, de, de toevoeging ook online. dus we zijn dus nu een campagne ook gestart. die heet ook online. met daarin... Nou hersenen van, van eh, hè, eh, pas je een beetje op. Mhm. Ook online. Hè, ehm, eh, wees je voorzichtig, ook online. Praat niet met vreemden, ook online. Hè, dus dus dat, dat soort um, ja, uitroepen, zeg maar, die je normaal gesproken ook in de echte wereld doet, nou, laten we die ook doen voor de online wereld. Ja, precies. Jullie waarschuwen in ieder geval. Maar nu hebben we pas van de week de lentekriebels gehad van de Rutgers. Ja. Dus helpt dat ook? Ehm, nou, dat denk ik wel, in alle eerlijkheid. Het gaat erom dat er bewustwording komt. Hè? Eh, zowel mhm. bij kinderen natuurlijk, maar in dit geval richten we ons heel erg op de ouders. De ouders hebben ook bewustwording nodig, want ehm, eh, ja, de digitale wereld... er gebeurt zoveel hè, in, in chatboxen van, van, van games, hè, van online spelletjes... Ehm, tot, tot eh, appgroepen van, van, van scholieren, nou ja, noem maar op. Mhm. en, hoe ga je dat gesprek dan aan? Hè? Kijk, het is heel normaal tegenwoordig om over, over seks te praten, hè? van... van eh, nou, hè, hoe zit het in elkaar, dat soort zaken. Ehm, eh, maar is het ook heel normaal om, om eh, over online te praten... en waar ook over seks misschien wel gesproken wordt... en misschien ook op een hele vervelende manier erover gesproken wordt. Ehm, hè, en, en, we weten allemaal ook dat er ontzettend veel beelden van... van daar. Nou eh, eh, vervelende beelden met misbruik wellicht eh, ook gedeeld worden op, op internet. Ehm, hoe ga je het gesprek aan? hoe, hoe ga je het gesprek aan van ben jij wel eens een keer benaderd door iemand die iets van jou wilde wat niet in de haak was? Ja. Nou, en, hè, zonder te veroordelen en zonder te oordelen, maar gewoon het gesprek aangaan. Dat is een beetje ehm, ja, de start eigenlijk die wij willen maken richting ouders ook van ga het gesprek met je kind aan. En je wil ook niet altijd controleren. Hè? Je wil ook niet ehm, ja, als politieagentje spelen iedere nee, keer. Je gaat ervan um, uit dat het goed gaat. Ja, maar dan, dan hoop je wel dat je een, een open communicatielijn met je kind hebt. Dat is, dat is wel vrij belangrijk eh, in deze. En daar proberen wij eh, ja, tools te geven, ook in ieder geval middelen te geven, tips te geven... om, om, eh, om dat in ieder geval zo goed mogelijk te krijgen ik, ik, hoop dat mensen vooral aan de slag gaan ermee. en dus niet zozeer eh, de schuld bij een kind leggen of het probleem bij een kind leggen. Want uiteindelijk is het ook echt een, een probleem van ouders. Want wij hebben het internet zo gemaakt zoals het is. Ja. Daar zijn kinderen eh, alleen maar het slachtoffer van en, en niet de dader eh, in de meeste gevallen tenminste. Nee, precies. Wat kunnen mensen doen om bij jullie op de website kijken? De folder zei je al, die is ook aanwezig. Maar misschien is het handig om op digitaal te beginnen. <laughs> Nou, precies. Ehm, eh, nou, het, het, heel simpel. Terdesom.nl slash ook online. Eh, er is nog heel veel te doen, kortom. Heel veel, helaas. Ja, helaas wel. Sven Snijman, persvoorlichter van Terdesom. Dank voor het gesprek over de ouders die met hun kinderen niet praten over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze weten nu waar ze kunnen zijn om dat te gaan veranderen. Nogmaals dank. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZV. You're the seventh son of the seventh son. Maybe that's why you're such a strange and special one. You can't even seem to love yourself. And with a few exceptions, not anybody you can lead a horse to water, but you cannot make him drink. You can give a man your whole heart and soul, but you cannot. closer to the road that's been built for you and me, as pure as a Het antwoord is ja, natuurlijk. Althans, tegen mijn collega's hier. Die kwamen aan zakken met een doos mini-tompoesjes. Daar zeggen we natuurlijk geen nee tegen. Net zoals Romeo, die zegt ook gewoon ja, natuurlijk. The answer is yes. Hier bij ZVL. En China Easton, you could have been with me op deze toch wel alleraardigste zondagmorgen. Een beetje fris buiten. Graad of 8 voelt het. Het zou 10 graden moeten zijn, maar ja, het voelt toch iets kouder. En vanmiddag kan er een druppel regen vallen. Terwijl de temperaturen vanmiddag hartstikke lekker worden. Een graad of 18, dus uit de noordoostenwind. En natuurlijk eh, in het zonnetje wordt het heel erg lekker. I love you because you understand it. I try to do. You're always there to lend the helping hand, dear. I love you most of all because you're you. No matter what the world for the way you never doubt me.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 En hij won ook nog eens een keer een Eurovisie Songfestival, geloof ik. Hè? Of was dat weer iets anders? Geen idee. Eh, ik verdring het maar even. Samen een straatje om hoorde je hier bij ZVL. En je hoorde natuurlijk Jim Reeves, I Love You Because. En dat was een van de favoriete nummers van mijn moeder. Kun je nagaan. Ja, die was helemaal fan van deze man. Die natuurlijk prachtige eh, ja, country ballads maakte in het verre verleden. En je hoorde het allemaal hier hè, bij ZVL. Over een minuut of 13, 14 gaan we alweer naar het tweede uur. Gaan we iets meer tempo maken. Maar tot die tijd nog een paar prachtige ballads. Om de zondagmorgen gewoon rustig te beginnen. Muziek van Randy Verwarmer. Luister mee naar Just When I Needed You Most.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 Zometeen gaan we weer vrolijk verder na 11 eh, uur met nog meer lekkere muziek. En een reportage van Jeroen van Gent, onze razende verslaggever. Want die ging gewoon weer te getrouw met eh, zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg u van alles. En wat hij u vroeg, ja, ik kan al iets eh, vertellen ervan. Het gaat iets over 30 eh, april. Dus misschien gaat er een belletje bij je rinkelen. Het komt er straks aan, dus na 11 uur. Maar tot die tijd nog een mooi kunstwerkje. Want dat hebben we nog niet gehad in de show. Een kunstwerkje van Spinvis. De zevende nacht. Tot zo meteen. lijkt wel of alsof ze twijfelt. Haar wegen zijn zo ondoorgrondelijk vandaag. De zevende nacht en ik zweef over het water, de sterren in mijn is van mij. Maar de laatste ze wil, het lijkt wel of alsof ze twijfelt. Haar wegen zijn.